Dat heeft te maken met de invoering van een nieuw programma... waarover nog afspraken met andere gevangenissen moeten worden gemaakt. De directie van de koepel in Haarlem vindt het protest onaanvaardbaar... en heeft daarom een deel van de opstandige gevangenen verhuisd. De SP heeft vraagtekens gezet bij de benoeming van Ben Knapen... tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Knapen was eerder bestuurder van uitgever PCM... Dat concern bleef met een schuld achter nadat een durfinvesteerder belangen in het bedrijf had genomen. Volgens de rechter was sprake van wanbeleid door PCM. Bij de uitkeringsinstantie UWV verdwijnen vanaf januari 2000 arbeidsplaatsen. Het geldt voor werknemers met een tijdelijk contract. Ze waren door het UWV aangenomen om de toename van werklozen door de crisis te verwerken. Nu de werkloosheid weer afneemt is het extra personeel niet meer nodig. Op de lange termijn wordt nog veel meer banenverlies verwacht bij het UWV. In Helmond zijn de postbodes na een wilde staking weer aan het werk gegaan. De vakbonden hebben zich achter de actie geschaard en overleggen nu met de leiding van TNT Post in Helmond. Tientallen werknemers protesteerden tegen onderbezetting en hoge werkdruk. Onder het personeel heerst onrust na de aankondiging dat alle fulltime postbodes worden ontslagen. Een Engelse rechtbank heeft bepaald dat de voetbalclub Liverpool mag worden verkocht, tegen de wens van de Amerikaanse eigenaren. Het bestuur van